uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In de Utrechtse Geuzenwijk zijn gisteravond de ramen van 5 à 10 woningen gesprongen door een ontploffing. Een muur bij een voetbalpleintje werd opgeblazen niemand raakte gewond. De knal was in grote delen van de stad te horen. Ook hing er een grote rookpluim boven de wijk. De buurt bij het Lumbrusplein is afgezet door de politie voor onderzoek. De EU-grensbewakingsorganisatie Frontex stuurt extra agenten naar Litouwen. Aanleiding is de aanleiding van het aantal migranten die vanuit Wit-Rusland de grens oversteken. Volgens Litouwen laat Wit-Rusland hen bewust door. Het zou een wraakactie zijn voor de sancties die de EU Wit-Rusland heeft opgelegd... vanwege het schenden van de mensenrechten. Wit-Rusland heeft nog niet gereageerd op die bewering. Koningin Elizabeth heeft de Engelse bondscoach Gareth Southgate een brief gestuurd... om zijn team veel succes te wensen tijdens de EK-finale. De laatste keer dat Engeland in een finale stond en won is 55 jaar geleden. De Queen prijst de geestdrift, betrokkenheid en trots die het team heeft laten zien. Ook premier Johnson stuurde een boodschap. Veel succes en bring it home, schreef hij. Een verwijzing naar de breed gekoesterde gedachte dat Engeland het voetbal heeft uitgevonden. De finale Engeland-Italië wordt vanavond voor 60.000 toeschouwers gespeeld in het Wembley Stadion. En Argentinië heeft de Copa America gewonnen. Het voetbaltoernooi voor Zuid-Amerikaanse landenteams. In de finale wonnen de Argentijnen in Rio de Janeiro met 1-0 van aartsrivaal Brazilië. Het enige doelpunt werd na ruim 20 minuten, 20 minuten gemaakt door Di Maria. Aanvoerder van het Argentijnse team is Lionel Messi... meermaals uitgeroepen tot beste voetballer van de wereld. Het is voor het eerst dat Messi met het Argentijnse elftal een titel wint. En dan het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan mist ontstaan.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 Mama said, son, son, son, son, son. You're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run. could last three, four, five days. Living it up, but living down low.